Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vredember officieel ondertekend. En dat gebeurt in de havenstad Cartagena in het noorden van het land, heeft president Santos gezegd. Door het vredesakkoord tussen de regering en de rebellen van de FARC komt een einde aan het oudste gewapende conflict in Zuid-Amerika. Daarbij kwamen in totaal 220.000 mensen om het leven. Overigens mag het Colombiaanse volk zich op 2 oktober nog in een referendum uitspreken over het akkoord. De Noordpool van de planeet Jupiter is stormachtiger dan gedacht en lijkt ook blauwer dan de rest van de planeet. Dat concludeert NASA aan de hand van nieuwe beelden die de ruimtesonde Juno heeft gemaakt. Deskundigen reageren verrast op de beelden, die niet lijken op eerdere foto's uit 1974. De missie van Juno duurt 20 maanden en het is de bedoeling dat het vaartuig in die periode meer dan 30 keer rond Jupiter cirkelt. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt daalt fors, zei staatssecretaris Dijkhoff gisteravond in Met het oog op morgen. Op dit moment zijn het er 17.000, terwijl er heel vorig jaar bijna 60.000 vluchtelingen naar Nederland kwamen. Volgens Dijkhoff neemt het aantal zo fors af vanwege de Turkije-deal. Nu blijkt dat de instroom veel lager uitvalt... kunnen geplande vluchtelingencentra volgens Dijkhoff worden gebruikt... om mensen die mogen blijven onder te brengen. De Kroaat Marin Silic is in de derde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld. De al zevende geplaatste Silic verloor van de Amerikaan Jack Sock in drie sets. En de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, die bereikte eenvoudig de vierde ronde. Zijn tegenstander Michael Juzny gaf in de eerste set op vanwege een bovenbeenblessure. Het weer. De temperatuur daalt van 8 naar 14 tot 17 graden.